Er staat een huis aan een gracht in Oud-Amsterdam. Waar ik als jochie van acht bij grootmoeder kwam. Nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor. En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor alleen de bomen dromen. Hoog boven het verkeer en over het water gaat er een bootje net als wel Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Ik heb veel gereisd en al vroeg de wereld gezien. En nimmer kreeg ik genoeg van het reizen nadien. Maar ergens bleef er een sterk verlangen in mij. Naar Hollands kust en de stad aan Amstel en IJ. Waar oude bomen dromen het verkeer en over het water gaat er een bootje net als wel Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land al die Amsterdamse mensen, al die lichtjes, avonds laat op het plein. Niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn.